met het NOS Journaal. Tijdens een viering bij een fort in Haiti zijn zeker 30 mensen omgekomen. Volgens de autoriteiten brak er paniek uit en zouden mensen zijn vertrapt. Hevige regen zou de paniek hebben verergerd. Volgens de premier van het land was het er erg druk en waren er veel jongeren in het fort. De viering was bij een 19e-eeuws fort in het noorden van Haiti... De UNESCO-erfgoedlocatie is een van de populairste toeristische bestemmingen van het land. Gevreesd wordt dat het dodental nog oploopt. De gesprekken over een eind van de oorlog in het Midden-Oosten gaan komende dag verder. Delegaties van de VS en Iran hebben 14 uur lang onderhandeld. En volgens het Iraanse staatspersbureau liggen de standpunten nog ver uit elkaar. CNN meldt dat de opening van de straat van Hormuz nog steeds het grootste struikelblok is. Iran wil de controle houden in de zeestraat. De Artemis 2-astronauten noemen hun maanmissie een emotionele ervaring. Op een persconferentie zei een van de astronauten dat de lancering voelde als een grote droom... maar eenmaal bij de maan wilde hij terug naar familie en vrienden. De piloot noemde de reis onwerkelijk. De astronauten waren op hun maanmissie verder van de aarde dan mensen ooit zijn geweest. In Eredivisie heeft Ajax met 3-0 gewonnen van Heracles Almelo... Daardoor blijven de Amsterdammers nog meedoen om de derde plaats. Landskampioen PSV won in Rotterdam van Sparta.